Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Friese zeedijken hoeven niet meer te worden bewaakt. Het water in de Waddenzee is de afgelopen uur ruim 16 centimeter gezakt, waardoor de druk op de dijken is afgenomen. In de noordelijke provincies is de aandacht nu vooral gericht op het Lauwersmeer, waar zandzakken nog steeds het water buiten houden. Dat is niet gelukt op een eiland bij Grauw, waar water over een kade is gelopen. De verwachting is dat het water morgenochtend enkele huizen zal bereiken. Burgemeester Kronen van Leeuwarden heeft de voetbalwedstrijd Cambuur FC Groningen vanmorgen afgelast. De politie heeft het zo druk door het slechte weer dat het oefenduel niet kan doorgaan, zei hij. In Zuid-Holland heeft Dordrecht nog steeds wateroverlast. Ook daar staan enkele kades blank en de verwachting is dat dat vannacht zo zal blijven. De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft een goed jaar achter de rug. Vorig jaar zijn meer dan 530 toestellen afgeleverd, ongeveer 4% meer dan in 2010. Daarmee heeft Airbus het beter gedaan dan concurrent Boeing. Die fabrikant leverde vorig jaar 477 vliegtuigen af. Boeing zag ook het aantal bestellingen stijgen naar ruim 800 vliegtuigen. Hoeveel orders bij Airbus zijn binnengekomen is nog niet bekendgemaakt. gemaakt. De schoonmakers lassen een actiepauze in morgen en in het weekend gaan ze weer aan het werk. Naar eigen zeggen om de werkgevers en de opdrachtgevers tijd te geven om bij te komen van de acties van afgelopen week. Als de werkgevers niet reageren voeren de schoonmakers volgende week weer actie. Vanmiddag demonstreren zo'n 25 schoonmakers bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Omdat daar veel op schoonmaak is bezuinigd. Dan het weer tot middernacht in de kustgebieden een harde tot stormachtige wind en buien. Vannacht worden de buien minder zwaar. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen minder wind, minder buien en geregeld zon.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 En doen daar het conservatorium gedeelte van In Holland. Leon, Robert en Jacqueline. Ze noemen zich Bees Noir. Er zit een leuke solo in. Ik was op weg naar Rijmuiden toe. En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen van de lijst van de legendarische solo's. Gitaarsolo's. Nou, eh, eh, Marco, eh, ik kijk ook even jouw richting op. Maar als jij een legendarische gitaarsolo, denk je dan aan, aan wie denk je dan? Aan Prince. Prince? Ja. Purple Ray? nee, met de Traveling Wilburys. Met de Traveling Wilburys? Uh, while My Guitar Gently Weeps. Dat is volgens mij George Harrison, toch? Ja, maar Traveling Wilburys oh. hebben, hem, hebben hem ook hebben hem gemaakt. Ja. ja. Eerbetoon aan George Harrison. En daar speelt Prince eh, een fantastische van YouTube. Opmerkelijk. Nou, eh, dat is een tip eh, die, ik, die zomaar eventjes krijg van de hand van, van Marco. maar we gaan eerst eventjes naar achteren kijken. Want daar zit een dame... En eh, zij heeft al hier twee keer eh, gespeeld. En dit is de derde keer. Eh, goedenavond Fabiana. Goedenavond. Hallo. jij hebt, als het goed is, heb jij een, een drietal nummers op... op het schema staan. Op het schema staan, hè? <laughs> dat klopt. Ja. nou is het zo dat er iemand even bij moet zitten om toch eventjes... Nou, het is een nieuw liedje. Dus het tweede liedje pas. Dus dat hoeft nu nog niet. Maar <laughs> ja, ik weet het niet. Die ken ik eh, gewoon eh, uit mijn hoofd, zeg maar. Oké, oké. <laughs> ja, nee, dus, eh, omdat het uh, hagelnieuw is en weet ik van wat, zit er natuurlijk haken in ogen aan. En daarom keek ik even in de andere richting uit. Maar goed, um, wel, welke ga je, ga je spelen nu? Ik ga nu eerst beginnen met All This Craziness. Ja. En ja, dat, wat kan ik erover zeggen? Dat, ja, hoe heb je dat, waar gaat het over? Um, ja, over eh, de, de, de, wat liefde met je kan doen, dat gevoel. Ja. Dat het je eigenlijk tot waanzin kan drijven. Dus eh, dat is eigenlijk waar het over gaat. al this craziness. Oké. Eh, het, het, de stem en de gitaar is nu in handen van Fabiana Dammers. En laat het horen zou ik zeggen. was er dus. Even de eerste bijdrage van Fabian eh, Fabiana Dammers eh, vanavond. Uh, er komen er nog twee, dus wees niet ongerust. Als je dus denkt dat, er, dat er iets gemist is. Nee, er komt nog meer. dan gaan we eerst even naar onze twee heren aan de andere kant. Ja, ja. <laughs> er moet weer gewerkt worden. Ik ga eerst beginnen met... Ik zie het niet als het werk hoor. Oh nee, nou goed, maakt niet uit. we beginnen met, met Jarl. Ja. En Jarl, eh, jij hebt er eh, ongetwijfeld weer een uit je bundel. Ja. Laat horen. Wat ik wil, heet het gedicht. Mag ik een rivier zijn, dan stroom ik door je hart. Mag ik de wind zijn, dan waai ik door je donkerbruine haren. Mag ik de regen zijn, dan spoel ik je hoofd weer schoon. Mag ik de maan zijn, dan waak ik over je in het diepste van de nacht. Mag ik de zon zijn, dan schijn ik licht in jouw leven. Mag ik altijd bij jou zijn en je elke dag al mijn liefde geven. Dat was uh, Jarl. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze voormalige dichter bij zee, Marco Tomes, nog. Alles wat bloeit heeft wortels. Een boom, een bloem, een woord, een zin, een bos, een tuin een mens, een zoen. Dat was hem, dat was hem. Oké, okay, eh, dat, <laughs> dat was, uh, ben er helemaal spraakloos van. ja, was dat. <laughs> ja. Ehm, ik eh, kijk even nog de richting moet. ben je nu al zover dat, dat we dat kunnen doen? Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Oké, nou dan... Hoop ik, want het is een een soort van, ja, een, een liedje wat ik ooit eens mee begonnen was. En dat heb ik nu pas afgemaakt. Ja. Dus het, eh, het is de eerste keer dat ik het live speel. Oeh, we hebben dus, eh, zo, waren hier een, eh, een kleine primeur uh, bij, bij, ons in in Alternative FM. Gebeurt niet gauw dat, dat we van jou een nieuw liedje horen. Nou, ja, ik hou ze altijd een beetje voor mezelf tot ik echt tevreden ben. Dus, dus het is even voor de mensen thuis. Het is dus nog een ruwe versie. Laten ze het zo doen? Eh, het is inderdaad de ruwe versie. Oké, dus eh, het is de ruwe versie van het eh, nieuwe liedje wat, wat we nu gaan horen van Fabiana Dam. Het is geïnspireerd op een boek, dus dat <laughs> wil ik erbij zeggen. En, <laughs> het heet Flirtation with Justice en het is geïnspireerd op, het, op een boek van Anaïs Nin. En ja, goed, ik, ik ga het gewoon spelen. Misschien komen jullie er al luisterende wel achter. Oké. Laat maar Your flirtation with justice You've got something to confess Just in red and silver you evoke The imaginary of fire as they talk through the streets. Keep on pushing you away, cause they're que só such a shame And everything will burn now Everything will burn And it's a shame, such a shame It's a shame It's is shame It's a shame Wauw, wauw, wauw Ik vind het, ik, ik, ik vind dit echt een heel, eh, heel mooi nummer eerlijk gezegd. Ja, ja ik, eh, ik, eh, dit is een lekker, lekker swingend nummer. Dank je. Ja, dat meen ik echt. ik, denk, als, als, als de... Uh, Marcus, jij loopt wel braaf weg, maar... Eh, oh nee. Nee. Nee, maar eh, is dit wat, wat wij misschien, misschien kunnen gaan draaien in de komende tijd? Dat weet ik nog niet. Dat, weet je nog niet? weet je altijd pas in het weekend, hè? Oh, oké, ja, uh, zit je dan eh, zoiets van, eh, ik hoop maar dat het, dat het lukt? Of, Ik hoop altijd maar. <laughs> is goed. Ja, Marcus is een man die, die we nooit ergens op af kunnen rekenen, eerlijk gezegd. hij blijft, wat, wat dat er gaat, altijd een beetje op, op de vlakte. Maakt niet uit. zo dadelijk komt er dus nog één. Nog één nummer van, van Fabiane Dammers. dus mocht je nog willen luisteren, kan het altijd nog. En natuurlijk hebben we hier drie eh, mensen die eh, de pen en eh, het papier heel goed weten te vinden. En dat zijn Jarro van Malta, Susanne van Balen en, ja, Marco de mes. Hij is er ook nog steeds. Dus zo, dadelijk gaan we gewoon weer even verder met wat gedichten en poëzie. Maar eerst hebben we nog ja, ook iemand die uit Muiden komt. Eh, en zij stond in de finale van de Grote Prijs. Speelde vier van de vijf nummers eh, die wij hier ooit eh, mochten, mochten, ja, mochten draaien, zeg maar. Want zij had hier vijf nummers gespeeld. En vier daarvan speelden ze dus in Paradiso. Ik heb het over Sus de Groot. Oftewel, So The Night. En Stay Close To Yourself. big deal to fall in love. It's simple when you got enough. But don't you give away your heart too easily. Cause you might give it all you got. But the one you love uses you up. And you won't know until it's done repeating. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found. keep yourself from pleasing Cause when you give away each breath Air until there's nothing left Time to take a few steps back to see it So never spread your love around When everything is for a while Commit yourself stil. Eh, dat was eh, Houses met het eh, onmiskenbare stemgeluid van Ella van der Woude. het leuke daarvan is, is dat, ze de, dat ze hier ook geweest zijn om hun album eh, te promoten. Dat is eh, vorig jaar geweest. Ik meen ergens eh, in september, daar die kant uit, augustus, september, toen zijn ze geweest. Tobias en Jeroen. Ehm, maar goed, dat is geweest. Nu gaan we naar de actualiteit van, van vandaag. Tenminste in ieder geval naar het heden. En daar zitten dan twee mensen die goed zijn met woorden en pen en papier. En dan heb ik het over Jarro van Malta en eh, Susanne van Balen. Eh, de een eh, is bijna elke week de gast. Dat is Jarro. En Susanne mag in de laatste donderdag van de maand dan de bijdrage doen. Ehm, nou, ik zou graag vragen aan jou Jarro of je er nog een hebt. Ja, zeker. Ik heb hier wat gevonden wat ik met jullie wil delen met de luisteraars. En kijk, liefde is natuurlijk een thema wat vaak voorkomt in mijn gedichten. En dit is dan ook iets eh, wat ik wel, eh, wel mooi vind. Ik hoop dat de mensen het ook mooi vinden. Nou, laat maar horen. Ja, ik, ja, eh, anders blijven maar gaan. <laughs> Ik ben goed in klets, dus ik, ik ga nu beginnen. Een trein in de nacht. Ik koop een kaartje voor een reis naar jouw hart. Ik zet mijn schap voor een reis naar waar het allemaal begon. Een wolkendek van passie hangt boven de trein. Ik zit diep in gedachten in een verduisterde coupé. Het leven wat achter mij staat zijn schaduw flitst in fragmenten voorbij. De trein zoekt zijn weg wordt geleid door het licht van het leven. Hij dende door zonder te stoppen, de schaduw in mijn hoofd verdwijnen. En na lange reis stap ik uit, op het bron van liefde en kracht. Het is de maan die verdwijnt en het licht van de zon dat naar mij lacht. Ik sluit je in mijn armen, ik zal er altijd voor je zijn. Ik ben er in je dromen, ik ben er in de nacht. Ik ben overal nergens, ik ben je stille kracht. Ja, ja, echt. Uh, <laughs> ik zit ademloos. Elke keer als je dat zo... Je, je weet het op een, op een bepaalde manier uh, eh, zo te brengen. Ja, om, je moet het ook nog om, om, maar, maar doen. Op, op een, ritme heb ik het wel eens... Eh, hoor ik dichters er wel eens over, over praten. ook dan moet je het ook nog... wat je op papier hebt zetten ook zo overbrengen. Nee, ik probeer gewoon altijd, eh, dat is mijn bedoeling, om, om, om het zo voordragen dat je dat mensen het echt aan, hm. dat ze het voelen, dat ik, ik wil dat het komt van mezelf en ik probeer dat, ja, door gewoon, ja, door het mooi voor te dragen, probeer ik het gewoon goed te laten overkomen en dat mensen het misschien hopelijk mooi vinden. Ja. Maar dat, ik neem aan eh, dat er een hoop mensen dat eh, mooi vinden. Dat idee heb ik wel. Dat, eh, dat neem ik aan van wel. Want ik, ik, ik, ben geneigd om te zeggen, in Haarlem heb jij al een aantal dingen al wel. Ja, heb je al wat in gang gezet, heb ik, heb ik stellig de indruk. Dus, nee, doe mijn best. Ja, nee, dat is duidelijk. dan gaan we naar je buurvrouw aan de overkant. dat is Suzanne. Ja, ja. hoor. <laughs> je pakt, Reflecteert dan. Ja, maakt niet uit. Eh, dit is, eh, gaat over mijn reis naar eh, Ierland, waar ik in oktober ben geweest. Ja. ja. Nou. Ergin. Op de dag dat de zon eindelijk het land bescheen, liep ik menig kilometers langs de kust. Door het verlaten landschap, over de heuvels heen, omringd door een serene rust. En op de top van de kliffen van Hoth Head, met uitzicht op Bailey en de zee met al haar golven in de zeeuwende stilte en ver van mijn bed werd door emoties bedolven. Daar voelde ik weer die leegte, dat oneindige verlangen. En plots werd het uitzicht beangstigend overweldigend. De tranen in mijn ogen hield ik voor de zoveelste keer gevangen, weer eens denkend aan jou op dat moment. Waren we hier maar samen, kon je dit maar zien. En even zag ik je reflectie in de wind. Even was je bij me in het mooie landschap van Erin. Een hemelse aanraking met een dierbare vriend. kijken ver weg in kasten achterin. the same. dat was hem eh, dus eh, voor eh, dit moment. Giving In van uh, Celine Cairo. Speciaal op verzoek van jou, Jarl. Dankjewel. Ja, want, want jij bent toch een beetje een bewonderaar van uh, Celine Cairo. Ik vind, ja, ik vind, ik vind het gewoon een hele mooie stem heeft zij. ja. ja. ik weet niet, gitaarspel. En die, die, een van haar muzikanten die zo'n viool bespeelt. Ja, Dat vind ik ook heel mooi. Ja. ja de, de, de, maar natuurlijk, de ster van vanavond, Fabiana Dammers, die is natuurlijk ook fantastisch. Dat moet ook even gezegd worden. Uh, inderdaad, ja. Ja, dat, dat, lijkt me wel. Eh, we hebben er ook hier eh, niet voor niks eh, zitten vanavond. want stevast, als een van jullie tweeën geweest is... Komt er altijd een, of komt een vaker nummer van Fabiana erachter. Dus dat is de reden waarom we ook Fabiana gevraagd hebben om, om een aantal nummers te spelen. Eén nummer was bekend, All This Craziness. De tweede, dat was de ruwe diamant van vanavond, Flirtations. Eh, ik ben nou nu, nieuwsgierig, wat eh, heb je dan als derde nummer? Nou, in het kader van uh, het optreden van Jarl en Suzanne. Ja. En heb ik besloten om al die feelings te doen. Ja. Omdat het ook een beetje ja, geïnspireerd was op... ja, op... <laughs> op de poëzieavond eigenlijk. Huh? Een beetje op de poëzieavond. Of dat het gevoelens, nou, gevoelens, ja, uiten. Inderdaad, op gevoelens. Gewoon eh, geïnspireerd en zo. Dus. Ik kan me herinneren, 5 augustus eh, van 2010. Toen kwam je hier voor de tweede keer binnen.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 All these feelings oh, Fabian Dammers was dat. Ehm, nou, eh, ik, ik geef toch even het woord aan eh, Marco de Mes. Hey, ja, ja, dat lijkt me nog leuk om hem af te sluiten met, eh, met een, of tenminste in ieder geval een aansluitend een gedicht van jou. Ja, ik was nog even aan het wegdromen. Je was aan het wegdromen? <laughs> Kijk. <laughs> ja, ja, dat... dat, dat, het, het, in La La Land, hè. <laughs> Marco de Mes in La La Land. Ja. Oké. Zoals tijd ons voorbij gaat Zoals het land ons draagt, de lucht ons lijf ondersteunt, de zee de ziel. Hoe jij zacht ongevraagd je hand in die van mij laat glijden en daarmee alles duidelijk maakt. Dodelijke tijd plots aan ons voorbij gaat en eenzaamheid verslagen door tederheid achterblijft. Lang stilstaat om zelf eens in de verte te staren. Hartstikke mooi. Ja, en dan ga ik eh, even iets eh, bijzonders doen. Want eh, een man die ik ontmoet heb in Ulft. Hij reed me zo wat omver met een, met een rolstoel. hij is weer thuis, Tim Kroesbergen. Maar hij heeft ontzettend veel werk verzet voor Wakey Wakey. Nou, speciaal voor jou Tim hebben we hier weer Light Outside. I know you wanna stay in bed, but it's light outside It's light outside So no, I'm gonna stay right here Because you say Ja, eh, Tim doet dat samen met eh, Marloes uh, Hoogdoorn. Timeless heet het bedrijfje. En ik krijg regelmatig spullen van ze toegezonden. Bijvoorbeeld ook deze Wakey Wakey met Light Outside. En ja, ik, ik, heb toch, toch enige, eh, ja, min of meer uh, glimlach en, eh, dit nummer weer aangehoord. Want hij is weer terug thuis, Tim. Hij heeft, een tijdje ziek geweest. Maar ik ben blij dat hij weer gewoon achter Facebook zit en weer de hele wereld weer benadert om de muziek weer aan de man te brengen. Dus dat, dat is zo'n beetje het verhaal wat erachter steekt. En dit is dus één van de dingen die hij ontdekt heeft in het buitenland. we gaan weer terug naar de Dames eh, dame en heer Jarl van Malta en Suzanne van Balen. Ik ga eventjes eh, nu beginnen bij de dame. Want, uh, eh, dames gaan voor. Dus, ja, ja, ja. ja. ik, ik kijk jou aan en ik denk van... Nou, jij zal wel weer ongetwijfeld er wel weer één hebben waar je mee ons oren doet vertroetelen. Ja. Nou, ik had net met Fabiana erover. Ja. Eh, dat eh, haar tante echt morgen precies een jaar geleden is gestorven. Ja, mag ik doen? Oh. 14 januari dan. 14 januari. 14 januari. Ja. ja. En toen heb ik eh, een boekje voor haar familie gemaakt. Mhm. Met allemaal gedichtjes van anderen en zo. Mhm. En dit gedicht heb ik op maat gemaakt, zeg maar. voor haar tante en voor in dat boekje. Dus. Nou, laten horen. Ehm, uit het zicht. De dood blaast soms noord, soms zuid. Helaas blies hij deze mooie kaars te vroeg uit. Hij doofde haar mooie licht. Nu is hij voor altijd uit het zicht. Haar indruk zal echter nagloeien en nieuwe herinneringen tot leven laten bloeien. Oké, dankjewel. Eh, Jarl. Ja, hoi. Oh, ik nou, mag al... Ja, uh, eh, ik, ik, ik denk, eh, Nee, nee, ik, ik, ik, weet niet, ik weet niet waar <laughs> nee, ik weet niet waar je mee komt. Dus. <laughs> Oké, nou, ik, eh, mijn laatste gedicht gaat over dromen van wat... Ja, dat dromen belangrijk zijn in het leven. Wat is een mens zonder dromen? Als een heelal zonder sterren. Als een rivier zonder stroming. Als een zon die geen warmte geeft. Ik kijk diep in mijn hart... Er is een rivier van geluk die door mij stroomt. Ik laat mijn dromen leven in de realiteit. Ze zijn altijd om mij heen. Ik vind ze in water, lucht en wolken, in zon en regen. Laat je dromen werkelijkheid worden, dat is het leven beleven. two, one, two, three, four.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 You say you wanna grow up but I just wanna stay young You say you wanna get over me And I wanna lay under you on the You say you don't want no more fights But a bitch like me on your side Platform Child eh, van uh, Uber Ig. En dat eh, bracht de tijd op uh, 5 minuten voor tien. We gaan eventjes kijken naar Suzanne en naar Jarl. Of ze nog een gedicht en een stuk poëzie, poëziegedicht, of ze dat klaar hebben staan. ik ga weer met de dame beginnen. Gezellig. <laughs> ja. de laatste van jou? Ja. die komt uit... wat reflecteert dat toch? Ah Moment. Die komt uit 2003. Eh, mhm. In het Engels. Together eternally. I only have to close my eyes in order to see you. I only have to feel the wind in order to feel you. I only have to hear a beautiful song in order to hear you. I only have to be alone in order to be with you. I just haven't have to do a lot, you see, to be together with you eternally. Dankjewel. En Jarl mag eh, het slotwoord eh, doen. Mooi, nou ik heb het wel toepasselijk, want het is natuurlijk winter. En ik heb een gedicht wat over de winter gaat. En het heet dus Winter. Mist trekt op. De zon maakt zich klaar voor de dag. Bladeren vallen neer en kondigen de winter aan. Mijn warme hart krijgt een mantel van ijs. Een verstild landschap waar ik in gedachten de warmte in de kou zoek. Een vogel vliegt van boom naar boom, oud van lang geleden, geworteld in de grond. Klanken van vogels kleuren het palet van mijn gevoelens. De winterse zon als een omhulsel van mijn angst. Ik kruip weer diep onder de dekens en droom weg langs bevroren meren en kale bomen. Een voelbare warmte laat mij ontwaken uit mijn isolement. Ik open mijn hart en het ijs lost op. Dankjewel, Jaron. Uh, eh, en ik, ik, dank jullie, eh, ik dank jullie ook allemaal voor de komst. Ja, Marco is inmiddels alweer verdwenen, dus die is, eh, die is weg. en dat was dan deze speciale gedichten-poëzieavond met de muzikale omlijsting van Fabiana Dams. Dankjewel ook voor, <laughs> ja, voor eh, de komst. En eh, dit was het eh, voor, voor de eerste uitzending van 2012. We sluiten af met een hele mooie van Port of Call. En dat nummer dat heet As. right through. Will you see? And the freckles I own and the life we need. All my words, they're true. Someone's willing to give his life for you. All the time you need to make us instead of you and me. And when we come home, the fire is lit by me. with the dogs out in the yard and a celebration of the beat. All my words they've proven it's easy standing, but we'd rather keep on moving. With all the time to speak, it makes us instead of you and me.